Zes uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coronapatiënten met een hoog risico op trombose krijgen voortaan eerder bloedverdunners van de huisarts. Tot nu toe kregen besmette patiënten pas in het ziekenhuis bloedverdunners. Van het aantal coronapatiënten op de IC krijgt de helft trombose. De nieuwe huisartsenrichtlijn moet ziekenhuisopnames en complicaties voorkomen. Het lijkt erop dat een medewerker van een Netse fokkerij het coronavirus heeft opgelopen via een nets. Waar dat is gebeurd is niet bekendgemaakt. Minister Schouten van Landbouw heeft maatregelen aangekondigd. Ze worden alle netse bedrijven gecontroleerd. Het is vooralsnog niet nodig om dieren te ruimen. Vorige maand kregen bijna twee keer zoveel mensen een nieuwe WW-uitkering als in maart, blijkt uit cijfers van het UWV. Het waren er in april 74.000 en in maart 38.000 en dat was ook al een forse stijging. Verder daalde het aantal mensen dat een WW-uitkering opzegde omdat ze een baan vonden. Ondanks de eerste coronamaatregelen die in maart werden ingesteld... had de bouwsector een goed eerste kwartaal. De omzet lag ruim 9% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het CBS. De helft van de bouwbedrijven denkt wel dat de omzet dit kwartaal lager uitvalt. 1 op de 5 denkt dat medewerkers ontslagen moeten worden. In Brazilië zijn er op een dag 1179 coronadoden bijgekomen. Dat is de grootste stijging tot nu toe. Bijna 18.000 mensen zijn in het land aan het virus overleden. Brazilië is een van de zwaarst getroffen landen. Alleen de VS en Rusland melden meer besmettingen. Tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël is voor het eerst een rechtstreekse vlucht gegaan. In het vliegtuig zaten hulpgoederen voor de Palestijnse gebieden in de strijd tegen corona... Israël en de Emiraten hebben geen diplomatiek contact... maar de laatste jaren is er achter de schermen toenadering... vanwege zorgen over de macht van Iran. Het weer.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 Es imposible mi cielo tan separado. tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere parar Every day she takes a morning bath, she wets her hair. Wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day. At the office where the papers grow, she takes a break another coffee and she finds it hard to stay awake.